over de IJslandse bank iSafe zijn niet bindend... Dat stelt de IJslandse premier Sigurdardottir in een brief aan de Britse premier Brown. Nederland heeft nog zo'n 1,3 miljard euro te goed aan spaargeld dat bij iSafe was ondergebracht. Volgens Sigurd Dortier is er geen ondubbelzinnige verplichting om het geld terug te betalen. Minister Eurlings is in de Tweede Kamer door VVD-Kamerlid Abtroot uitgemaakt voor leugenaar. Abtroot zegt dat Eurlings onwaarheden verkoopt over de kilometerheffing. Zo stelt het Kamerlid dat de automobilisten na invoering van de kilometerheffing hoe dan ook duurder uit zijn. Eurlings noemde de uitspraak van Abtroot een Kamerlid onwaardig. Hij noemt alle kritiek op de kilometerheffing van de afgelopen dagen bangmakerij. In Ahoy Rotterdam kunnen vandaag 44.000 kinderen en ouders zich laten inenten tegen de Mexicaanse griep. De GGD in Rotterdam denkt dat zo'n 35.000 mensen een prik komen halen. In andere delen van de regio Rijnmond zijn eerder deze week al vaccinaties gegeven. De opkomst ligt gemiddeld zo rond de 70 procent. In China zijn nu alle slachtoffers geborgen van de mijnexplosie in het noordoosten van het land. Bij het ongeluk zijn 108 mensen om het leven gekomen. In de kolenmijn aan de grens met Rusland waren 528 mensen aan het werk toen er een gaswolk ontplofte. Meer dan 400 mijnwerkers wisten zich in veiligheid te brengen. Autofabrikant Toyota roept in de Verenigde Staten bijna 4 miljoen auto's terug. Het gaspedaal in de auto's is te lang, waardoor het achter de vloermat kan blijven haken. De auto's zijn onder meer van de types Camry en Prius. De actie van Toyota is een van de grootste terugroepoperaties in de Amerikaanse geschiedenis.